Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Opnieuw aanvallen over en weer tussen Israël en Iran vannacht. Onder meer de havenstad Haifa werd beschoten. Volgens het leger van Israël zijn er geen gewonden. Verslaggever Lennart Zwols is in Tel Aviv, Israël dus... en heeft contact gehad met inwoners van Teheran. Ja, wat zij mij vertelde was dat het de afgelopen dagen wel gewoon echt heftig was wat betreft de bombardementen. En ja, ze zeggen ook je weet niet waar je veilig zit. Hè. Ze hebben natuurlijk niet overal die schuilkelders zoals eh, we die hier in Israël hebben. Ook de communicatiesystemen wat betreft de aanvallen die eraan komen ja, zijn daar een stuk minder. Intussen heeft president Trump gezegd dat inwoners van Teheran beter kunnen vluchten. Waarom hij dat zegt is niet duidelijk. Maar het zou kunnen betekenen dat hij denkt dat het conflict alleen maar heftiger zal worden. Ja, je zou het bij wijze van spreken bijna vergeten... maar de andere oorlogen gaan intussen gewoon door. Rusland heeft vannacht de Oekraïense hoofdstad Kiev onder vuur genomen. Het was een zware aanval. Volgens de regering van Oekraïne zijn er 14 doden en tientallen gewonden. Er rijden in een groot deel van het land opnieuw geen NS-treinen. Personeel wil meer loon en betere werkomstandigheden... en daarom wordt voor de vierde keer in korte tijd gestaakt. Dit keer zijn Noord-Holland en het oosten van Nederland aan de beurt. En ook in de rest van het land kun je er last van hebben... merkte mijn collega Lisa vanochtend. Ik moet van Utrecht naar de redactie in Hilversum. Eh, maar er vielen net nog een paar treinen uit... die gisteravond gewoon leken te rijden. Dus voor het laatste stuk vanaf Hilversum eh, pak ik een eh, OV-fiets. Nou, Lisa is uiteindelijk gewoon op de werk gekomen. Maar check hoe dan ook even je reisplanner als je vandaag met de trein moet. Want de dienstregeling is helemaal omgegooid. En een Belg van 86 heeft er op weg naar zijn vakantieadres een wilde rit op zitten. Hij nam s'nachts per ongeluk een verkeerde afslag bij een rotonde... en ging vervolgens 70 kilometer lang spookrijdend door Frankrijk. Een politieman vertelt bij Franse media dat ze hem zelf ook nog maar net konden ontwijken... en dat het een wonder is dat er geen ongelukken zijn gebeurd. De auto werd uiteindelijk klemgereden. De man had geen idee wat er aan de hand was en wilde maar één ding, doorrijden naar Italië. Dat gaat hem niet worden. Zijn auto is in beslag genomen. Het weer nog een prima zomerdag met vooral in het westen strak blauwe luchten en veel zon. Landinwaarts zijn er vanmiddag wat stapelwolken, maar het blijft wel droog bij maximaal 21 tot 28 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt drukker op de weg. In Noord-Holland staat nu ongeveer 90 kilometer file. Bijvoorbeeld op de A10, de Ring Noord richting Utrecht. Tussen de Koentunnel en Durgerdam heb je nog zo'n 15 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht bij Durgerdam. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen 15 minuten oponthoud bij knooppunt Rotterpolderplein.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 I guess I missed the target, caught up in a different line of fire. But I know since I've been aiming for the sweetness in your soul. just wanna make you know. forget time and place. Hold me now. Don't let go.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 Nog geen driekwart van de 101.000 opvangplekken die de spreidingswet moet opleveren is er. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS, Nieuwsuur en de regionale omroepen. Onder meer het vinden van geschikte locaties zou lastig zijn. GroenLinks PvdA steunt het verhogen van de NAVO-norm naar 3,5% van het bruto binnenlands product. En daarmee is er een meerderheid voor het besluit van het demissionaire kabinet om meer geld uit te geven aan defensie. Het weer, kans op mist, later zonnig bij 21 tot 28 graden. ZFM. ZFM. You've got opinions, man We're all entitled But I never asked So let me thank you for your time And try not to waste any more of mine Get out of here fast I hate to break it to you, babe But I'm not drowning Don't you ever Waarom zou je bang zijn?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 Baby, I would give till you wore it out. You left me lying in a pool of doubt. And you're still thinking you're the daddy Mac. You should've known better, but you didn't, and I can't go back. pretty hard case to crack.